ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De NS wil de bijna 700 treinboa's in Nederland een wapenstok geven. Daarom willen ze een proef doen waarbij 75 medewerkers met zo'n ding om hun middel aan het werk gaan. En daaruit moet dan blijken of het wel of niet helpt bij het aanpakken van agressieve passagiers. Nou, het is natuurlijk niet het eerste waar je aan denkt. Maar we zien in de afgelopen jaren dat de maatschappij hard verandert. Waardoor onze collega's van Veiligheid en Service meer te maken krijgen met agressie en geweld. we willen beproeven of een wapenstok kan bijdragen aan het eh, effectief en veilig uitvoeren van hun taak. Ja, dat was de veiligheidsdirecteur van de NS. Het verzoek van de NS voor de proef met wapenstokken ligt nu bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zij komen over een paar weken met een reactie op het voorstel. In Turkije zijn bij bosbranden zeker tien brandweerlieden om het leven gekomen. Veertien anderen raakten gewond. Ze waren bezig met het blussen van het vuur in het noordwesten van Turkije. De brandweermensen raakten ingesloten toen onverwacht de wind draaide. Gevechten in Zuidoost-Azië. Thailand en Cambodja zijn vanmorgen begonnen met schieten. Militairen van beide landen schoten op elkaar in een grensgebied waar ze al lange ruzie om hebben. Thailand heeft ook F-16's ingezet. Het leger zegt dat ze alle grenzen met Cambodja sluiten. Bij beschietingen in mei kwam een Cambodjaanse soldaat om. Sindsdien is de relatie tussen beide landen flink verslechterd. En na het overlijden van Golden Earring-gitarist George Koymans gisteren... gaan de afscheidsconcerten van de band gewoon door. En dan is dit dus nog één keer live te horen de afscheidsconcerten in Ahoy waren al aangekondigd voor januari. En de band zegt dat die optredens juist op initiatief van George Kooijmans worden georganiseerd. Het is trouwens best even geleden dat ze hebben opgetreden. Ze stonden in 2019 voor het laatst op het podium. Heb ik het weer nog voor je. Eerst zonnig, vanuit het noorden steeds meer bewolking. Het blijft wel bijna overal droog.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 Thailand heeft een F-16 naar het gebied gestuurd. Volgens Cambodja heeft hij een bom op een weg gegooid. De NS wil tientallen medewerkers bij wijze van proef een wapenstok geven. Die zou de veiligheid van het personeel moeten vergroten. NS-medewerkers hebben geregeld te maken met geweld. De vijf grootste pensioenfondsen van Nederland liggen op koers om de pensioenen te verhogen, ondanks de recente onrust op de beurs. Vooral door de toegenomen rente stegen de dekkingsgraden in het tweede kwartaal van dit jaar. Het weer. Eerst wat zon, daarna veel bewolking. In het noorden kan het gaan regenen. Op andere plaatsen blijft het droog en het wordt rond de 23 graden. Dit is ZFM. Oh yeah, that's right. All you single people out there, this is for you. I'm not waiting around for a man to save me.